Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is net de Belmer-ramp herdacht. Een vrachtvliegtuig stortte 30 jaar geleden neer op twee flats in de wijk. Minstens 43 mensen kwamen om en hun namen werden net voorgelezen. De namen worden voorgelezen door de direct betrokkenen. De bewoners van de Belmer en de nabestaanden. Morena Moretta Frutaal. Cynthia Augustina Ado. Gilbert Sefriano van der Biesen. Ook was er een minuut stilte op het moment dat 30 jaar geleden de, de ramp gebeurde. Een politiechef en negen agenten zijn ontslagen na het stadiondrama in Indonesië. Afgelopen weekend ontstonden rellen toen de thuisclub verloor. 125 mensen kwamen om, onder wie 32 kinderen. Ruim 300 mensen raakten gewond. De agenten gebruikten traangas en dat hadden ze nooit mogen doen, zegt een toezichthouder van de politie. Basisscholen met veel kwetsbare leerlingen krijgen gratis schoolontbijt. Het gaat om ongeveer ongeveer 500 basisscholen. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat kinderen uit gezinnen die moeilijk rondkomen zonder eten naar school komen. Het kabinet trekt er 5 miljoen euro voor uit. Een hagedis, slang of schildpad verzorgen loopt aardig in de kosten met de hoge energieprijzen nu. Merken ze ook bij een reptielopvang in Zwanenburg, want daar dumpen baasjes vaker hun beesten. Dat het kost erop van de opvang ook meer geld om de boel draaiende te houden. De kosten voor een gemiddelde slang bijvoorbeeld van 15 euro per maand is nu opgelopen vaak naar soms wel 40 of 50 euro voor alleen de energie. Want je hebt speciale warmtelampen nodig, dus geen ledlampen. Hij maakt zich zorgen over zijn 190 reptielen, want niet alleen aan energie is hij meer kwijt. We hebben ook natuurlijk te maken met inkoop van voedseldieren en eh, groenten en dat soort dingen. Eh, ja, alles stijgt. Daarom hoopt hij dat mensen, mensen extra willen doneren, want met alleen de subsidie van de gemeente redt hij het niet. Het weer nog, op de meeste plekken blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 ze haar eerste album uit. De producent was Pete Anderson, die ook Dwight Jokum produceerde. Stilistisch gezien bevatte het titeloze debuut voornamelijk country- en Tex-Mex stukken. De publicatie kreeg erkenning van de critici, maar commercieel werd het geen succes. Voor mij een raadsel als je naar songs als God May Forgive You But I Won't en Turn Around luistert. favoriete album van de maand. Drake Milligan probeert de country niet opnieuw uit te vinden. In plaats daarvan geeft hij zijn eigen draai aan traditionele geluiden. Kiss Goodbye All Night is daar een prima voorbeeld van. Hey baby, would you look at us? Under this front porch light Feels like I just picked you up show gets late mighty early when I'm with you. So why don't you give me one for the money, honey, two for the road. I'm a long way from ready to go. Let's kiss goodbye all night and kiss a little more. van Jamie Johnson is Music City's Killing Me met Julia Roberts. En het is misschien wel de beste song tot nu toe. Het is een mooi, maar ook een droevige song over het willen verlaten van Nashville. Crossroads. Country tiptopper. There's just something about this just kicking along the cover van deze week. We blijven nog even bij Jamie Johnson die nu steun krijgt van Rachel Bradshaw in de klassieker If I Needed You. Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the sea for to ease your pain. Als eerstejaars op de middelbare school maakte hij een duik in de country en pop. Terwijl zijn fanbase zich overal uitbreidt, heeft deze piepjonge Braden O'Reilly een mooie toekomst in de muziek. Don't Wipe Your Feet is een uitstekend visitekaartje. like I was a king You used to say I was your everything Guess the new war end of our honeymoon And like the weather you just up and changed From sunny skies to pouring rain I'm not your doormat so when you I'm not your doormat. Don't wipe your feet on me. On a Vic on the fiddle. And Tommy White, steel guitar. I'd like to think we can work this out. Cause I'm not ready yet to throw in the towel if you wanna make a brand new start.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 Maar in 1970 scoorde ze haar grootste hit met Rose Garden. Voorafgaand aan de song nog twee nummer 1 hits van haar... You're My Man en How Can I Unlove You. happiness? And what it means to have a dream come true. Cause every day I wake up singing. I'm in your arms cause you're all man You're heaven on earth and so dependable Together we're a team that's just unbendable I want the whole wide world to know you're Roundtree 1 country hit. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Cecil Allen Moore heeft geen mainstream commercieel succes gehad... omdat hij dit nooit heeft nagestreefd. Hij maakt muziek die hij zelf leuk vindt. Hij is een echte outlaw, ook als hij Till My Hard Day Comes Home zingt. Don't misunderstand me if I turn you away. My woman has left me, and alone I will brengt met Cheater een boeiende mix van rootsmuziek, intieme folk en old school country. So why do I feel like a cheater? Why do I feel like a liar? Why do I feel like my heart is breaking in my chest? How long till I finally feel like it's over? Not looking over my shoulder, wishing all the other boys were you. I shouldn't feel it, but I do. feel like my heart Spotlight. Conrad Big Knife wordt genoemd als een van Canada's opkomende artiesten. Hij werkt keihard aan het mengen van alternatieve country met die van zijn culturele achtergrond. Zoals veel artiesten voor hem die met succes grenzen hebben doorbroken, kan hij een uitdaging zijn voor het concept van wat een countryartiest is. Het is een uitdaging die hij leuk vindt en viert, want muziek brengt mensen samen. Zijn passie, gedrevenheid en talent is onmiskenbaar. Luister maar naar Nobody's Gonna Win en Never Say Never. Oh, it would be pretty You thought it would be fair A little misunderstanding a whole lot of unaware. Lady Luck looks kind of rough, but she always looks that way. Boot to the throat, she lights a smoke. She doesn't know your name. She'll ask you what's in your pocket. She'll ask you what's up your sleeve when you get tired of talking She'll pretend she wants to leave This ain't no way to play the game Just close your eyes and spin Nobody's gonna walk away Nobody's gonna win Circumstance Somehow it just appeared Lady Luck looks kind of rough But she's beautiful that way But nothing good comes easy It's worth every round it takes She'll ask you what's in your pocket What's words up your sleeve When you get tired of talking She'll pretend she wants to leave This ain't no way to play the game Just close your eyes and spin Nobody's gonna walk away Nobody's gonna win No, no walk away. Nobody's gonna win. of home in circles that life is a ride I'll never say never with you by my side Now and forever, beginning of time Better together, free and untied We get what we want, we know where to go So cry if you want to Then get yourself home on and cry if you want to Then get yourself home Oorspronkelijk is de Doghouse een hit voor John Conley, de Ier Gary Guthrie is er zeker van dat dit een populair nummer zal zijn bij zowel radioluisteraars als dansers.